uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne wil de gevangen genomen vriend van president Poetin ruilen voor krijgsgevangenen. President Zelensky zegt dat te overwegen. De Oekraïense politicus en zakenman Viktor Medvedchuk werd gisteren opgepakt door de Veiligheidsdienst. Hij is de leider van de grootste oppositiepartij van Oekraïne en Poetin zou de peetoom van zijn dochter zijn. Met Wetshoek zat in huisarrest voor het financieren van pro-Russische separatisten... maar verdween spoorloos vlak na de Russische invasie. Een man die 28 jaar geleden dood werd gevonden in een kanaal... is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie dacht jarenlang dat de Hagenaar door een ongeluk... in de Delfshavense Schie in Rotterdam viel en verdronk. Maar nu is er nieuwe informatie, zegt de politie in opsporing verzocht. Het is niet bekend wat die informatie precies is. Over de verdwijning zouden tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd. De politie zoekt nog naar de gouden tip. Daarvoor ligt een beloning klaar van 15.000 euro. Vier agenten in Noord-Limburg worden vervolgd wegens misbruik van gezag en bevoegdheden. De agenten van de eenheid Horst, Peel en Maas worden verdacht van computervredebreuk en het vals opmaken van processen verbaal. De misstanden in Horst kwamen in 2019 al aan het licht. De agenten werden twee jaar geleden al met strafontslag weggestuurd. In de Champions League is titelhouder Chelsea uitgeschakeld. De Londense club had de eerste wedstrijd vorige week tegen Real Madrid al met 3-1 verloren. In Madrid kwam Chelsea nog dicht bij een stunt door met 3-0 de leiding te nemen, maar het werd uiteindelijk na verlenging 3-2. Real plaatste zich daardoor voor de halve finales. En dat deed ook een andere Spaanse club, Villarreal. De club maakte kort voor tijd 1-1 tegen Bayern München en dat was na de 1-0 zegen van vorige week genoeg voor plaatsing. Het weer nog. Vannacht blijft het zo goed als droog. Morgen meer wolken en af en toe zon.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 Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? speak unless it's with you. I wanna dance another beat unless it's with like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you Unless it's with you, with you Unless it's with you Dance, dance, dance, dance, dance.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 Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Shy girl, go bonanza.